De Raad voor Cultuur wil niet dat de bezuinigingen op de cultuursector in 1 januari 2013 moet er 200 miljoen euro worden bezuinigd. De Raad wil dat staatssecretaris Zijlstra dat uitsmeert over drie jaar. En ook moet de btw-verhoging worden teruggedraaid en moet de cultuurkaart voor jongeren blijven bestaan. De Nederlandse diplomaat heeft in een ziekenhuis in Marrakesh gesproken met de twee Nederlanders die gisteren gewond raakten bij de aanslag op het centrale plein van de Marokkaanse stad. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het gaat om een zwaar gewonde man van 32 en een vrouw van 35 met lichte verwondingen. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven, onder wie een 33-jarige Nederlander. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota. Minister De Jager wilde er niet veel over kwijt. Eerder werd al bekend dat er voor ruim 2 miljard euro aan tegenvallers zijn, vooral in de zorg. Maar dat het eigen risico niet extra omhoog gaat en dat de huisarts niet onder het eigen risico gaat vallen. De volledige tekst van de voorjaarsnota wordt pas over een paar weken bekend. Het Groningen Museum is in acute geldnood. Er liggen openstaande rekeningen van in totaal 1,1 miljoen euro die het museum volgens de directeur op dit moment niet kan betalen. De rekeningen zijn vooral van de verbouwing die eind vorig jaar werd afgerond. Het museum is nog in gesprek met de gemeente en de provincie Groningen over een renteloze lening. De Nationale Recherche heeft in twee woningen in Amsterdam zo'n 1700 kilo hash ontdekt. De drugs waren verpakt in tientallen kartonnen dozen en hebben een straatwaarde van meer dan anderhalf miljoen euro. Verder vond de recherche zo'n 36.000 euro aan contanten en een pistool. De politie heeft een man van 18 in een van de woningen aangehouden. Het weer dan nog vanavond in het zuiden, enkele buien. Morgen veel zon met temperaturen van 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. In de namiddag in Zuid-Limburg een kleine kans op een bui. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam Amersfoort eh, tussen Laren en Bunschoten 7 en de A4 naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6. A9 richting Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 8 en op de A10 West naar Zaanstad 6 kilometer voor de Koentunnel. A10 Noord naar Zaanstad tussen Schellingwoude en het eh, Koenplein 4 en op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk ook 4 kilometer. Bij Utrecht op de A12 verder naar Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 8. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein 5. En hetzelfde geldt voor de A27 bij Utrecht in de richting van Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven.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 Yeah. was de Lazy Song van Bruno Mars. Daarvoor de Bluff met Beter en One Way Public with Secret. Ja, het is eh, vijf uur en het wil zeggen het weekend in met Crime en Niels. Ja, alweer. Ja, al, het eh, is alweer vrijdag. Het is alweer vrijdag, het gaat echt snel. En Crime, eh, wat hebben we vandaag voor in de uitzending? We hebben vandaag in de uitzending Belinda Grozinger van de VVD van Zandvoort. En hebben we Frits Baan over Ajax en Johan Cruijff. Frits Baard is een van de beste vrienden van Johan Cruijff, dus wij hebben zijn nummer, dus te gaan we bellen. Vinden we goed. Oké, en waar gaan we nu naar luisteren? Naar cool Flats with Wait. Nee, met Why Wait.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 who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. Alright. access to your villa. Trespass son a weakness, all of your clean your pillar. You better watch your back before she turn into a killer.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 How could En daarvoor hoorden we Alex Jordan met Happiness. En als het goed is, hebben wij nu aan de telefoon meneer Frits Barend. Ja, dat klopt. Goedenavond. Nou, nog goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, heel goed. Prima. is mooi. is mooi weer. Ja, helemaal weer. Ja. Ehm, ja. U bent eh, bekend als goede vriend van Johan Cruijff. In Nederland. En ehm, ook als goede vriend van meneer Coronel. Nou, hebben wij een stelling voor u bedacht. Ja. Ehm, als u zou moeten kiezen tussen meneer Coronel of meneer Kruijf, die bij Ajax de leiding zou nemen, voor wie kiest u? Ja, die keus, eh, daar laat ik me niet toe verleiden. Ik heb beide heel hoog zitten. En mhm. dat heb ik al eerder in uh, eh, op interview gezet, ook in Helden. Uh, eh, het afgelopen Helden is helemaal aan Kruijf besteed. Mhm. ik ook met hem heb ik hem dat probleem ook voorgelegd. Ik zeg, ik ken jou heel goed. Ja. En ik ken Coronel goed. En ik kan helaas geen keus maken. Oké. Oh, maar wat vindt u ervan van de situatie dan? Dat uh, heeft aangegeven dat in het bestuur en in de raad van commissarissen komen bij Ajax? Ja, dat is hetzelfde bij Ajax. Kijk, ik vind Kruip geen bestuurder. Dus ik mhm. vind het eh, onverstandig van Ajax dat ze hem daartoe gedwongen hebben. Ik vind het ongelooflijk. Uh, is geen bestuurder. Kruip moet je ook niet vragen om in het bestuur te komen. Het is steeds, hij moet een jasje aantrekken en ja. hij, verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat, hadden ze nooit moeten doen. En ze hebben hem daartoe gedwongen. Nou, zien dat hij verantwoordelijkheid neemt, doet hij het dan? Mhm. En, uh, dus ja, ik, ik, vind, ik had dat eh, wel goed Kruijf heeft laten zien dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. En, uh, maar hij is er toch toe gedwongen, zegt u? Hallo? Ja, nee, hallo, oh. ja. Hij is er toe gedwongen, zegt u? Huh? Hij heeft niet zelf oh aangegeven dat hij in wil. De, omgeving heeft hem al zwaar gedwongen mm -hmm. om, om dat te doen, ja. En ik, hij is geen bestuurder. Ik nee, nee, nee. Maar, um, hij was sowieso toch al in, eh, de, of was al bekend dat hij in de Raad van Commissarissen zou komen. En in, eh, ik geloof of in uw programma of in de Telegraaf werd de dag daarop uh, gezegd door Johan Cruijff zelf, dat hij ook in het bestuur zou komen. Maar wat ja, voor... Omdat Ajax, eist van hem, ik bedoel, dat is echt, ik vind het ongelooflijk van Ajax dat ze van hem blijven eisen, dat hij een jasje aantrekt. Ik bedoel, wees blij dat hij zich met Ajax wil bemoeien. Wat kan het je nou schelen of een jasje mhm. aantrekt? Dat hij een bestuursfunctie... hij neemt zijn verantwoordelijkheid wel. Maar het is niet zo dat hij bijvoorbeeld in de Raad van Commissaris technisch eh, adviseur wordt. Ja, ik mag aannemen dat hij in de Raad van Commissarissen eh, belast zal worden met de techniek. Ja, ze toch niet met, met de commercie bezig laten houden. Nee, en dat hij dan in het bestuur bijvoorbeeld technisch directeur wordt. Dus dat hij technisch adviseur nee, dat, hij wil, hij, wil, hij, wil geen, hij wil er niet voor betaald krijgen. Hij wil geen eh, technisch directeur, is weer iets anders. Maar goed, hij heeft toegezegd dat hij, dat hij het doet. Oké. maar wordt dus geen technisch directeur? Nee, nee, hij wordt zeker geen technisch directeur, want dat is iemand die dagelijkse leiding heeft en dat wil hij niet. Oké. Ehm, maar hij, hij heeft wel Kruis, of nee, hij heeft ik benaderd toch? Eh, voor de post technisch directeur? Ja, dat wordt gezegd. Kijk, hoe gaat dat? Ik weet niet of dat waar is. Hoe gaat dat? Ik bedoel, ik, je wordt voor, ik bedoel, er wordt zoveel geluld mhm. en er wordt zoveel ook informeel gesproken. En eh... Ik bedoel, er wordt er gezegd, god, eh, zou jij wij spreken dat niet willen? Ik bedoel, is het wat voor jou? In, in een informele circuit misschien is het wel wat voor jou. Je woont vlak mm Amsterdam. Officieel benaderd heeft. Hij heeft helemaal niemand officieel benaderd. Want hij hoeft niet elke dag eh, bij elke wedstrijd aanwezig te zijn. Dat heeft Ajax ook besloten. Nou ja, dat, dat kan hij niet eens, want hij nee. woont in Barcelona. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik bedoel, eh, ja, de directeur van de KLM zit ook nooit op een vliegtuig. Nee, dat is waar. <laughs> maar denkt u, ook dat, denkt u dat hij zich er wel echt duizend in gaat Dat, niet dat het zeg maar half-half wordt, maar dat echt gewoon, hij gaat zich echt twee jaar echt totaal op focussen. En hij wil gewoon iets klaarzetten dat, dat een opvolger van hem dat echt gewoon... Iemand, iemand die een idee heeft, uh, daar, dat, het idee moet uitgewerkt worden. Mhm. En dat hoeft hij niet te doen. Het gaat er, je moet iemand... Door wij, in Nederland erkennen wij niet dat er sommige mensen zijn die beter ideeën hebben dan andere mensen. Ja. En eh, wij denken dat iedereen gelijk is in Nederland. En dat is niet zo. Hij heeft ideeën en die ideeën heeft hij op papier laten zetten mm door mhm. andere mensen. Die hebben dat blijkbaar goed verwoord. Als ik hem interview, eh, dan zegt hij altijd tegen mij, hij hoeft het nooit van tevoren te lezen. En dan zegt hij altijd, het is jouw taak om over te brengen wat ik bedoel. Ja. En, eh, en dat is ook inderdaad, een, een goede journalist is in staat om zijn woorden, en dat is in zijn algemeenheid geldt het, een goede journalist is in staat om iemand die hij geïnterviewd heeft, zodanig eh, de woorden zodanig op te schrijven en te vertalen dat er precies staat wat hij bedoeld heeft. En het hoeft allemaal niet helemaal letterlijk te zijn. Als de geïnterviewde en de interviewer zich maar kunnen herkennen in het gesprek wat ze gevoerd hebben. Nou, Johan heeft een idee. Mhm. Dat is op papier gezet voor hem. Ja. En eh, ik heb dus ook nooit begrepen waarom er ruzie is gekomen tussen eh, diverse instanties en Ajax. Ik heb dat nooit begrepen. Ja, daar kan ik me echt wel boos om maken. Wat, wat Coronel en Van der Bogen tegen Johan Cruijff echt een held. Ik als actie vind dat echt een held. Dat, dat, die mensen zoiets hebben gedaan tegen gewoon je allerbeste speler ooit. Iemand die je club zo groot heeft gemaakt. Ja, ik, ik heb het nooit begrepen. En ik heb het, eh, ik bedoel, als, ik, eh, als alle kruiddampen een beetje opgelost zijn, eh, wil ik daar nog wel eens met Oerie rustig over praten. En, want ik heb Oerie heel hoog zitten als voorzitter, als bestuurder en als mens. Ja. Nou, meer kan ik hem niet beoordelen. Ik bedoel, meer is er ook niet dan in, in onze verhouding. Mm -hmm. En ik heb niet begrepen waarom dit zo, zo op de spits is gedreven. Komt er niet door... bij Johan ook niet. En dan kun je natuurlijk wel, er zijn natuurlijk misschien over en weer dingen gezegd, maar dat gebeurt ja. altijd wel eens in een goed huwelijk ook. Komt het niet door Rick van der Boog? Dat, die toch wel ik, echt... ik, dat ga ik ook niet zeggen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik bedoel, wat kijk, gek, als je van der Boog spreekt, moet ik eerlijk zeggen, is een uiterst redelijke man. Die ja. ook keurig, uh, wat je niet van elke technisch directeur kunt zeggen, die keurig terugbelt. Uh, die inderdaad ook naar mij toe, kan niet anders zeggen, altijd zijn afspraak is mm -hmm. Dus ik kan van al deze mensen, kan ik, niet, kan ik, kan ik geen kwaad spreken, ga ik geen kwaad spreken. Dus ik begrijp ook niet waarom ze niet met elkaar in een kamer zeggen: zitten, jongens, we zijn eruit. Ik bedoel, uh, Coronel geeft ook toe, ik heb verstand van verzekeringen en besturen. Eh, van de Boog heeft verstand van uh, direct, directie voeren. En Joon heeft verstand van voetballen. Nou, dat vult elkaar allemaal aan, lijkt mij. En dat is niet botsend met elkaar, lijkt mij. Over aanvullen gesproken, uw programma Barend en Barend. Ja. Is nu live. Ja. Is het toch weer het, het het oude gevoel van... Ja, oh heerlijk. Wij, eh, vorig jaar heb ik me twee pakjes paar keer zo ongelukkig gevoeld. Mm dan hadden wij het op donderdag opgenomen en op maandag nam uh, Martin Jol ontslag bij Ajax. En, dan, oh. kun je dat, en dan is s'avonds je uitzending en dan heb je het daar helemaal niet over. Nee. En dat zijn dus voor iemand, voor journalisten als Barbara en ik dat zijn, zijn het dodelijke momenten. Ook hier hebben we een stelling. Bedacht, ook hier hebben wij een stelling bedacht voor u. Ja? Dat is, ehm, ik werk liever live samen met Barbara Barend als met Henk van Dorp. <laughs> Ja, wat hij wil. <laughs> Leuke stelling. Ja. Maar ook hier waarschijnlijk uh, eh, keuze? Uh, eh, nou ja, op dit moment eh, met Henk. Ja, ook dat vind ik. Eigenlijk mag je, die keuze kan ik niet maken. Want die, die keuze is ook niet reëel. Die mhm. keuze is er niet. Ik bedoel, ik, weet hoe een duo werkt. Als weinigen in Nederland, of misschien wel in de wereld. Mm Een duo vereist, van een, vereist een bepaalde mentaliteit, een bepaalde persoonlijkheidsstructuur. Ja. Nou, die moet je leren. Dat hebben Henk en ik met elkaar geleerd en van elkaar geleerd. Ja. We zijn daarin, uh, beide hebben dat ontzettend goed gedaan. En ik heb met Henk een onwaarschijnlijk leuke tijd gehad. En eh, Henk en ik zijn gestopt Henk is inmiddels namelijk al 70. Mhm. En ik wil nog wel wat dingetjes doen. Ja. ja, en ineens kwam dit op zijn pad met Barbara en mij. RTL vond het, of uh, bij het gesprek is het begon, Dirk Sauer, die zei... Het is een mooiere combinatie man, vrouw, jong, oud, mooi, lelijk. <laughs> Eh, en eh, we hebben dat bij het gesprek gedaan en RTL heeft dat opgepakt. Mede door mhm. het succes van het blad Helden. Dat maken we ook met z'n tweeën Helden. Ja. Bij Helden blijkt het ook weer heel aanvullend te zijn. onze manier van samenwerken. Ook weer jong, oud, man, vrouw. Nou, een mooi lelijk zie je niet in een blad, maar... <laughs> Eh, dus nou ja, eh, het werkt fantastisch. We hebben ontzettend plezier en dat is het belangrijkste. En wij zijn gelukkig zo bevoorrecht dat we ook nog iets doen wat we ontzettend veel plezier in hebben. Ik hoop dat ook dat dat van het scherm eh, spat. En er komt nog een vervolg waarschijnlijk naar deze serie. Neem ik aan, hoop ik. ja, dat weet je natuurlijk nooit in omroepland. Maar in ieder geval, er is de eerste serie, is een tweede serie opgevolgd. En de tweede serie eh, loopt, vind ik, alweer beter dan de eerste serie, ook omdat we live zijn. Ja, als kijker moet ik echt zeggen dat, dat, dat, eh, zeg maar dat inderdaad dat live zijn is gewoon echt wel eventjes een pluspuntje. En, en het invoeren van een sidekick is ook wel leuk. Ja, klopt. Dat, eh, we merkten dat een, een ontregelaar aan tafel hebben, Henk en ik ook dat leuk gevonden. Wij zijn zo journalistiek gefocust en is het leuk een ontregelaar bij te mm Zou het niet leuk zijn om, om eenmalig een samenwerking weer te doen met Jan Mulder? Als, als sidekick. Hij is natuurlijk nou, ja, Jan voetballer. Was natuurlijk, bedoel, we hebben Jan, eh, we hebben altijd heel sterk, Henk en ik hebben het altijd leuk gevonden met sterke mensen te werken. Dat heeft niet iedereen in Omroepland. Mm -hmm. Eh, Barbara, we hebben dat ook. Dus ik, eh, ik bedoel, we hebben Jan zelf ja, ontdekt. is een beetje raar, want hij heeft zichzelf ja. gemaakt, maar als sidekick erbij. En dat doet hij fantastisch. En ik vond dat de sidekicks die we tot nu toe gedaan hebben, het ook fantastisch gedaan eigenlijk. Jazeker. Um, ehm, hoeveel afleveringen komen er nog, tot slot? 31 eh, mei is de laatste in principe. We maken er 8 in totaal. En eh, aanstaande maandag hebben Luc en Siem de Jong als gast. Ja, Heel bijzonder. De broers, de die eh, elkaar <laughs> het kampioenschap straks gaan elkaar om het kampioenschap gaan vechten. Ja. En Ronald de Boer, de broer van Frank, die zowel bij mhm. AX's bij Twente gespeeld heeft. Dan nog na, de, allerlaatste vraag. Uh, of Twente? De laatste stemming. Twente. Twente? Want Ajax gaat verliezen vandaag? Of uh, zondag? Nou nee, ik denk dat Ajax eh, het heel moeilijk krijgt tegen Herenveen. Mhm. Eh, Twente wint makkelijk van Willem II. Dan staan ze of drie of 1 punt voor. En dan... als Ajax dan... Nou, het enige dat als Ajax ja. gelijk staat tegen Herenveen en PSV wint van Vitesse. het is allemaal zo ingewikkeld, maar ik denk dat Twente dan de lachende derde is. Okay. En het zou ook niet onverdiend zijn, het is ook een beloning van het beleid bij Twente dat is waar, dat is waar. Want Twente is... Hoewel Frank de Boer, met alle respect, ik zeg, Frank de Boer heeft wel... Eh, een hele goede, baan, ja, een hele goede job gedaan. Hij is toch zijn beste speler, vaak zwaar. Ik, vind dat, ik begrijp niet waarom hij niet met Elam Amdoui, dat niet klikt. Dat, mm -hmm. dat allebei En Frank is een, eh, ja, ik ken Frank als een heel prettig mens. Ja. En eh, ja, jammer dat het met Elam niet klikt. Ik weet niet wat dat is precies. Oh, ja, nee, ja. Ik denk wel dat ze uit elkaar gaan snel. Nou ja, dat, eh, eh, zoals het er nu uitziet, is het geen goed huwelijk meer. Nee, maar dat is wel heel jammer, want zoals Van der Vaart ook afgelopen maandag bij ons zei... het is wel de beste speler die we hebben bij Ajax. Zeker. En, eh, en ik denk dat Frank het ook is, want Frank is nooit lullig over hem de laatste tijd. Maar je vraagt, ja, waarom, waarom lukt het dan niet? Zo jammer. Het publiek? Ja, nee, ik weet het niet. Ik zou er wel... dat is een mooi verhaal om eens uit te zoeken. Nou, misschien voor de nieuwe, de nieuwe helden. Ja, ja, ja, ja. Dat is een goed idee. <laughs> Mogen we u hartelijk bedanken en eh, we hopen u gauw weer te spreken. Oké, tot je dienst. Oké, bedankt. Tot Fijne ziens. Dag nog. Dan gaan we nu luisteren naar het nummer wat eigenlijk steeds, eh, steeds ophoudt, maar toch weer overnieuw begint.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 Gaan we nu luisteren eh, naar Marco Borsato met Dichtbij. En daarna gaan we luisteren naar het eh, nieuws met eh, ons of onze flitsers en nieuws. Zie de tranen in mijn ogen en wel duizend regenbogen. Je hart voelt als het mijne, aan liefde en je pijn. Zo dichtbij, je bent zo dichtbij. Ik fluister in je oor dat ik voor altijd bij je hoor. the postmortem only grows hotter, only grows hotter. These nerves is all wrong, knows it's all over. Coast to coast shows it's known as the road rider.